12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister Grapperhaus wil dat bij de volgende versoepelingen ook cafés en kroegen weer open kunnen. Waarschijnlijk mogen begin juni restaurants weer open en pas in een later stadium zouden cafés weer open gaan. Grapperhaus wil de versoepelingen meer gelijk trekken. Dat zou ook makkelijker zijn voor de handhaving. Vrijdag wordt hier definitief een besluit over genomen. Grapperhaus denkt dat het onwaarschijnlijk is dat het EK in juni in kroegen te zien is. De minister wil vooralsnog niet dat in de horeca schermen worden opgehangen. De Belgische federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken... is slachtoffer geworden van Chinese staatshackers. Dat melden Belgische media. De indringers zouden toegang hebben gehad tot het volledige computersysteem van de overheidsdienst. Alle politiediensten en databanken vallen onder Binnenlandse Zaken. Net zoals onder meer de organisatie van verkiezingen, crisisbeheer en vreemdelingenzaken. Het lek zou intussen gedicht zijn. Op Schiphol is een Nederlander opgepakt die in Duitsland nog 15 jaar de cel in moet vanwege een drugsdelict. Ook in Nederland moet de man nog ruim een maand zitten. De man stond geparkeerd voor de vertrekhal van Schiphol in een auto met een Duits kenteken toen hij door de marechaussees werd gecontroleerd. Hij was in de bezit van een vals paspoort. De man wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Duitsland. De mishandelingszaak van rapper Deel Kleine in Spanje wordt onvoorwaardelijk geseponeerd, zegt zijn advocaat. Dat zou betekenen dat de artiest het land mag verlaten. De 26-jarige Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet... werd afgelopen weekend op Ibiza gearresteerd... op verdenking van de mishandeling van zijn vriendin. Hij moest de nacht in de Spaanse cel doorbrengen. In een gezamenlijke verklaring zegt het stel nu dat ze geschrokken zijn... door de verhalen die over hen in de media rondgaan. Het weer, vannacht opklaringen, maar ook af en toe een bui. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden. Morgen breekt de zon af en toe door. In het binnenland valt af en toe een bui.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 She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucepan in the city, don't get misinformed.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 I can fix it. One, two, three. I can take away the pain. You can count on me. I can mend a broken heart. I can fix it just like me. I can take away the pain. Give your love that's true.